Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben aangekondigd dat de importheffing op Europese vliegtuigen binnenkort omhoog gaat. Het gaat om een stijging van 10 naar 15 procent. Toestellen van vliegtuigbouwer Airbus worden daardoor duurder in de VS. Met de hogere heffing willen de Amerikanen de Europese luchtvaartindustrie treffen. Maar Airbus zegt dat vooral de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen er zelf last van zullen hebben. Die kampen namelijk met een tekort aan materieel en moeten straks dus meer betalen als ze toestellen bij Airbus bestellen. Garnalenvissers hebben de afgelopen jaren veel meer gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning mocht. In de Waddenzee en langs de Noordzeekust hebben ze in 2017 en 2018 ruim de helft meer gevist dan toegestaan. Blijkt uit documenten die in handen zijn van de NOS. Volgens betrokkenen werken er bij toezichthouder NVWA veel te weinig mensen om goed te kunnen controleren. Na de vakbonden vragen nu ook werkgeversorganisaties om extra geld voor het onderwijs. Het kabinet moet direct miljoenen uittrekken om het lerarentekort aan te pakken, schrijven de werkgevers in een brief aan premier Rutte. Zij zijn bang dat bedrijven in de toekomst te weinig gekwalificeerd personeel kunnen vinden. Ajax neemt voor een recordbedrag een aanvaller over van Sao Paulo, de Braziliaanse media. De 19-jarige Antoni Mateus dos Santos zou Ajax 20 miljoen euro gaan kosten. Maar de transfersom kan door bonus nog oplopen tot 29 miljoen euro. Niet eerder betaalde een Nederlandse club zo'n groot bedrag voor een speler. Tot nu toe was de Serviër Soleimani de duurste speler. Voor hem betaalde Ajax in 2008 ruim 16 miljoen euro. Het weer, vrij veel bewolking met vooral op de Wadden en langs de Noordzee... noordwestkust wat regen of motregen. Het is zacht met een graad of 12. In de loop van de avond neemt de wind toe en morgen waait het fors. Vooral aan de kust is het dan erg onstuimig. Er valt vrij veel regen, maar het is wel erg zacht... met 12 tot lokaal 17 graden.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 Goedemorgen, Zandvoort! Goedemorgen! Ehm, wij eh, presenteren vandaag Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Iemand eh, roept nu Goedemorgen Zandvoort. Ik heb geen idee wie dat is, maar dat maakt niet uit. Eh, de techniek vandaag is in handen van Cor Draaier. Hij heeft trouwens ook de muziek verzorgd. Het eerste nummer wat u net hoorde is van David Carroll en his orchestra Good Morning. Uh, we hebben een vertraging, uh, Cor. Gooi je Dankjewel. Uh, eh, nou, ik ben van me apropos. Goed, eh, de redactie deze week was van Gert van Kuik en Gerry Rutte. En de gastvrouw vandaag is Gerry Rutte. Dankjewel Gerry dat je de koffie even, Even terug van weg geweest. Hè? Even terug van weg geweest. Ja, maar één keertje. Hè? Ja, ja. Dus wilt u vandaag komen luisteren en kijken naar Radio van Goedemorgen Zandvoort. Kom dan naar Hotel Hoogland. U bent welkom. Naast mij zit eh, Leon van S. Goedemorgen Leon. Goedemorgen Inke. Irene. Oh, Irene, sorry. Geef ja, niet, ik weet, ik ja, dat maakt ook niks uit. Het is nog goed. We beginnen zo meteen eh, met uh, eh, Borislov. Die komt vertellen over de Piano Recycle The Extraordinary Event van Vidosi Kerchev. Ik zeg het geloof ik goed, want ik krijg een een bevestigend knikje. Daarna komt Leontien Strijber praten over eh, de film. Het zijn de kleine dingen die je doen. Die gaan eh, dinsdagavond in première hier in de lokale bioscoop. Zij is van de Zandstroom. En we eindigen het eerste uur met Vrouwtje van Tetterode. De boekpresentatie De 13 Vrouwen. Salvia spreekt anders. Dan hebben we een pauze en dan Zondag. Ja, na de pauze gaan we de stand van zaken bekijken met het meest beladen politieke onderwerp van de laatste weken. Het Watertorenplein. Uh, George Polman komt daarover vertellen. Dan vervolgens Toos Bergen met eh, Classic concerts. Volgens mij is dat vanmorgenmiddag. Met uh, Katie van Charu Masvili. Ze storten wel de moeilijkste namen er vandaag Ja, we hebben hem eh, helemaal. en we sluiten af met 30 eh, jaar radio. Eh, dus 30 jaar ZFM. Waarbij uh, Maaike... Koper en Walter Sans komen vertellen wat het programma voor dit jaar wordt. Goed, maar we beginnen dus met uh, Borislov. Wij gaan Engels met hem spreken, want hij spreekt beter Engels dan Nederlands. Dus eh, dat gunnen we hem dan in dit geval. En af en toe zullen we wat eh, vertaling geven, eh, lijkt mij. Leon. Ja, heel goed. dus voor ons zit Borislav Benchev. he is studying classic music on the Amsterdam Conservatorium. Exactly. First of all, good morning to you and the Zandvoort citizens. Yes, uh, currently I'm a pianist in the Conservatorium van Amsterdam in the class of Frank Peters, and I am in my third bachelor year. Okay, and you are a good friend of Fidosi Kerjev, really who friends. will play next week in the Hervormde Kerk here in Zandvoort. Exactly, both of us we are Bulgarians, yep. and we know each other from at least ten years. Okay, um, he's an outstanding performer and I'm really happy that we have the opportunity to introduce him to the Netherlands public. Is that one of the first concerts here in the Netherlands? Actually, yes, this is the first concert that he has here in Holland. But as well, this is my debut as a professional manager uh, and he's my first artist of my extraordinary event series. Okay, and you have the intention to get other pianists of other musicians. I already, I already have them, yeah. but I will remain silent. But the idea is that I create my own company. Okay. And in the future, we have a full season, and at least ten artists for a season. That that sounds very good, very nice. Did did you and your friend have a special reason to come and study in Holland? Because there are many other conservatoriums where you can study. Um, the reason that I came here is that I knew that this place is really full of a lot of people in different nationalities and I made a lot of contacts. And the idea that I have now was uh, influenced by people who live here. Okay. And mainly, of course, I study my bachelor right now. and this is one of the best conservatories in Europe for classical music and jazz as well. So it's a combination between interests of studying and also making contacts. Okay, that's a good reason. Thank you. Ja. <laughs> Ehm, ook aan tafel, ik ga even, even naar Nederlands. Uh, Mario van der Linden van de Beach Top Singers. Nee, beach, Pop Singers. Goedemorgen. Goedemorgen. en ehm, ja, je bent, jij helpt ze een beetje. Je helpt ze een beetje op weg. Ja, ik ben er eh, eigenlijk een beetje ingesprongen. Omdat eh, Bobo, noemen wij hem. Want hij is eh, onze pianist van de Beatspopseers. Oké. Maar hij spreekt natuurlijk geen Nederlands. Dus ik probeer hem een klein beetje op die manier te helpen. En dat is eigenlijk mijn rol voor hem. Maar verder doet, doet hij het. Oké. <laughs> very good. Um, I read that um, will go for three pieces of music. Yes. He will start with um, Modest Mussorgsky. Yes. Then, because it's 20 years Beethoven, so of 200 years Beethoven, so he will play some something from Ludwig van Beethoven. Yes, well, actually, one of his best pieces, the Appassionata Sonata, yeah. one of the favorites of the piano repertoire. Mm -hmm. Yes, I've did some listening yesterday on uh, YouTube, YouTube and it sounds very great. I'm and he will, at the end of the concert, will be Franz Liszt with the Spanish Rhapsody. Rhapsody. Exactly. Um, is this three are his favorite composers, or did he have also other people he played? Um, this performer has a huge repertoire. He plays uh, a lot of concertos as well. well one of the most famous concertos, uh, the Tchaikovsky first yeah. uh, concerto, as well as Brahms second concerto, Liszt second, Schumann first, and lots and lots of uh, solo uh, repertoire like Prokofiev sonata, Brahms three intermezzi. His repertoire is big, but this program we choose together, he is just able to play everything, and we decided that it is a good combination. So I think that that's the reason that we picked these three pieces. Um, talking about yeah, yeah, yeah, talking about classic music. Um, here in Zandvoort, we have what we have said the classic concerts, hardly every month, I believe. Yes, yeah, every month. we have. Um, Will we see you again here in Zandvoort after this first concert? Or do you go to other places in the Netherlands? For sure, I will uh, be here in Zandvoort. I'm actually every week here because I'm the pianist. Uh, That's why I ask it. Singers. Yeah. <laughs> uh, I'm really happy that I met uh, these people. They are amazing and they share something really magical uh, within the music and yes, for sure, you will see me in Zandvoort in the future a lot. Okay, and we will also see you playing together with the Beach Pop uh, singers here for in Zandvoort. Sure. Yes. There will be a concert or there will be a moment that you will sing? Yes, uh, uh, exactly. Uh, we uh, are playing, hopefully, hopeful, uh, on the 3rd of October and the choir day yep. from uh, oh, right, okay. Yes. That's nice. That's that's. How how do you combine uh, the modern music because beats pop singers are you know a, a bit modern music yeah. with your uh, classic uh, music. I mean, you're a young person, so I can understand the the songs that they sing, the beach pop singers sing, that they uh, appeal to you. Well, I actually. Um when I was in high school, uh, I was also studying their classical music, but from a really young age, I was also having uh, a lot of experience with jazz music and funk because I was participating in the jazz band and I had multiple gigs and I, in general, enjoyed to listen to all kinds of music and yeah. the music that the beach pop singers are giving to me, it's like <sighs> something that I want, you yes. know, and it's happening really naturally and I'm enjoying every single time when we rehearse. I can understand because I love the beach pop singers <laughs> too. they have great, great songs to great sing. Songs, absolutely. Yes. Yes. And about Fidosi, tell about him a little bit more. Yes, I will say it like this. In general, it's really nice when uh, actions speak by themselves. But nevertheless, I have to mention one thing. One day before he comes, so that's the 21st of. Uh, February, he will p- perform in front of the Queen of Belgium. That's great. The reason that he will perform in front of her that is that she wanted to have an open observation lesson. That's just the wish of the queen. She wants no. to listen an open lesson. And there was a competition in the Brussels uh, conservatory. Yeah. The best teacher picks the best student and he is the best uh, student in the best uh, the class of the best teacher in the school so that's something already and uh, i'm sure that it will be well remembered his performance in front of the queen is it a performance but also a workshop kind of thing that it's a combination it's a workshop because uh, the teacher will teach fidosi during the lesson. Yeah. But as of course in this age already, the artist already has uh, built himself as a musician. The teacher lead give you directions, but the artist already understands the music uh, in a way of his own understanding. So he will produce music that comes from his heart. That's a big honor to be invited uh, by uh, the Queen of uh, uh, Belgium. Yes, and he's only 21 years old. Yeah. I mean the the life is in front of him. He is Very really good. a talent. What he is a talent. He won multiple competitions. He had a lot of uh, experience with uh, orchestras. Um, in he won a competition in Japan, in France, um, all over Bulgaria, of course. And yeah, it's really easy to work with him. And now you together will start a career in Europe all over. That is the reason That's my that idea. you are playing with the Exonary events. Yeah, that was my uh, the topic of this uh, series is um, influenced by the product by itself that I'm going to uh, entertain, and when the product it is in a really high quality, I just uh, put this topic like the extraordinary event yeah. series. He is also playing together with on the concerts. I saw the um, the play of the Mozarski yesterday on YouTube, also in a big orchestra. Yes. Uh, in, combi in combination with the piano. Is he also perform in that way? That he is a solist for uh, in an orchestra? Uh, currently, I don't know if he is. Uh, if he has a contract in an orchestra, and he is, uh, I mean, he is also still a student, and he have lectures and he cannot make a career a concert career immediately no. but soon he's finishing his masters and i expect that he will soon sign a contract with an orchestra yeah. and he is actually um, planning to participate in the next edition of the tchaikovsky competition okay which is mm, probably the biggest competition uh, in the world for classical music. And where Tchaikovsky where, is where not is easy that, to play. Uh, held? I don't know. You I don't mean, know. probably in Russia. Okay. Um, because you know, Tchaikovsky is a Russian mm-hmm. composer, but th- sometimes they um, make the competition in different kind of countries. So not, I'm not absolutely sure if it's gonna be in Russia, okay. but I expect. We Do you have already yeah. contact with Podium Witteman, one of the most famous classic programs on the TV in, in Holland? I know very well about him and his show and television. Um, he every week has a talent. I know. Actually, last uh, week was Shane Van Nieren. He yeah. is uh, from my piano class. Um, and I will be really happy in the future if I can make contact with him. But I am in a way patient because step by step I have to build up a name so that this guy ha- can have interest in me because I am not seeking to perform as an artist. I'm seeking uh, to get famous as a manager. Yeah, but but for uh, Fidosi, is it for very important to have? For uh, sure, that he can perform in that kind of shows. Probably, if all this gets as, as information to this guy, I will be happy if we can make contact and in the future we can arrange something so that he can have a spot on his television show. Well, probably if he has uh, performed for the Queen of Belgium, it will get will, to him. Yeah, they will, yeah, for sure. They will see him and they will notice him and they will say, "Who is this guy?" He's, for sure, he's good. For sure, but you never know. No, I mean, I am patient. I have learned that good things happen uh, in good times. Slow. yeah. yeah. Okay. The concert will be taking place on Saturday, the 22nd Second. of February, in the Protestantse Kerk and the Kerkplein here in Zandvoort. Exactly. It will start at uh, 7.30 and you can buy for 10 euros online tickets. online the tickets and uh, if you want to go and and you pay on the spot on the spot you have to pay 15 15 yes you have organized this yourself together with no, he, uh, Mayo no he no? did it's on a Friday evening. So it's a Saturday. Saturday. Saturday. The, 21st is no, the 22nd. Oh, twenty-second. Oh, 22nd. Sorry the 22nd is the concert. The 21st is the performance in front of oh, the, the, Queen. Queen. That's yes. Okay. I want really to mention something. Yes, uh, the idea was mine. I really worked hard for the whole thing to happen, but you know that one person can never succeed alone. I received a lot of help from Maria and <laughs> all of the beach pop singers they were supporting me and also the conductor Arno Westerburger. Yes. Yeah. He is the guy who really gave me a lot of ideas and directions. And also the drummer of the beach pop singers, Thomas. Thomas. Yeah. Is my sponsorship. He made the posters for this concert. For, for this concert. concert. Ah, that's great. Yes, uh, I am really thankful for that. Okay. Um, so you have a hell of a lot of yeah support, support yeah. from all all kind of people here in Zandvoort. That's a thing that I'm really proud of. I that I know these people. Yes. Very good. Okay. Once again, where can they buy the tickets? How can they buy the tickets? Two ways. On the spot, which means in the last half an hour, okay. for example, uh, they pay 15 euros cash, and if they want to buy online, they can uh, check in the details on, on the posters and they can pay with bank transfer. Okay. Kun jij even zeggen hoe, eh, hoe dat... Uh... Ja, They can pick it up in de in the paper. The ja, ja, als u online... u kunt het ook nog even in de Zandvoortse Courant lezen van deze week. Ehm, kunt u door het overmaken van 10 euro op de rekening NL82 INGB 0794 376746 ten name van Boris Benchev... En dan kunt u even vertellen één of twee kaarten en u maakt het bedrag open en ze liggen voor u klaar. Ja, en het staat dus in de, in de Zandvoortse krant, in de van deze, deze week. En er is een poster. There hanging posters all over in Zandvoort. And you can pick... Uh, there's his standing Oh, daar zit ah, een eh, code goed. bij. Yes, ja. a code. And then you can also see the information what's uh, to do to take to a, Oké, en als, als u eh, vanmiddag kijkt op eh, ZFM Text TV, dan zullen we het ook daarop gaan zetten. Dat u echt alle cijfers en alle ideeën heeft waar het over gaat. Ontzettend leuk. As, eh, as well as the amount, so 10 euros, people have to send their names because we put the names in a guest list. list. Yeah. And when they arrive, they just share their names. We have the names and we give the tickets. Okay. Very good. i i wish sure you I'm a gonna hell of a lot of. a ticket. For me, it was an honor. yes, of course I have to be there. <laughs> Okay, It's- <laughs> no doubt about it. <laughs> I think it's great and uh, a lot of success. Not only next week, but the whole year with your concerts. Thank you and very much. together with for you and Borislav, and for uh, Fidosi, of course. Yes. And uh, will be there a moment that you play together? Um, probably. You never know. we have a lot of ideas, so We're we will see in the future. Schimmels on the on the podium, and then you can play. Yes, probably. Why not? Okay, success. I want to say, for me, was an honor, and I wish all Zandvoort citizens a really nice day. And I see you soon again. Thank you. Okay, thanks very eh, much. we gaan luisteren naar uh, muziek. Uh, eh, wij luisteren naar Saskia en Serge. Het zijn de kleine dingen die je doet. al wekenlang op wacht. Die uitgestoken hand die je van hem niet had verwacht. Dat kleine bosje bloemen. En precies op dat moment. Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent. Zijn de kleine kinderstem die kleur geeft aan een saaie grijze dag. Dat onverwacht gesprek toen je het allemaal niet meer zag. Het was even les Ja, we gaan nu verder. We hadden eigenlijk nu moeten gaan praten met Leontien Strijber. Eh, Strijber. Uh, maar ze is even iets verlaat, maar ze komt eraan. Dus, ja, ik eh, zie dat ze nu aankomt rennen. Even, dus, even dan snel een berichtje ertussendoor. De gemeente Zandvoort heeft in een persbericht bekendgemaakt... dat de vergunningen, evenementenvergunningen Formule 1 verleend zijn. Dus eerlijk gezegd, het kan nu doorgaan. Nu kan, het, nu het. kan het doorgaan. Precies. Ehm, dat is op zich natuurlijk wel een heel mooi, eh, mooi geluid. Nou, Leontien is inmiddels... Eh, ze trekt haar jas uit, dus het gaat gebeuren. <laughs> We gaan het erover hebben. Ja, het is eh, overigens, die film is op dinsdagavond hier in de bioscoop om half acht, begrijp ik. Ik heb mij daar persoonlijk voor aangemeld om die film te gaan zien, want ik denk dat dat weer een heel bijzonder verhaal gaat worden van eh, alle mooie mensen die daarin eh, meedoen. Maar we gaan eerst even praten met Leontien. Goedemorgen Leontien, fijn dat je er bent. Wij maakten al een grapje net over een haperend brein dat je misschien <laughs> vergeten zou zijn. Oh, beetje laat wakker, excuus. En ik hing achter een bus, maar ik ben er. Nee hoor, maakt niks uit. Je bent er. Geen enkel probleem. Uitgenodigd ben. Ja. film We hebben net gedraaid eh, het nummer van Saskia en Serge. Het zijn de kleine dingen die je doet. Ah, wat mooi. Wat <laughs> dus, toepasselijk. ja, dat is Cor, die oh, heeft dat eh, geregeld. Die is nou, onze muziekman. ja, dat is de titel van de film. Ja. En eh, zal ik er wat over vertellen? Ik, eh, nou ja, ik, dacht misschien is het eigenlijk eh, goed om meteen al wat reacties te geven van andere mensen. Want ik heb altijd het idee dat andere mensen dat nog veel beter kunnen vertellen dan wij zelf. Is dat een idee? Zal ik daar wat over? ja, goed. Absoluut. Dit, dit, zijn, dit zijn reacties uit de zaal. onder andere in Haarlem heeft hij nu gespeeld in het toneelschuur. En de film spreekt zowel boekdelen als geheel voor zichzelf. De kern van het leven hebben jullie weten vast te leggen. Een kunstwerk om te koesteren. Wat een prachtige en inspirerende film. Niet alleen voor mensen met een haperend brein en hun familie, maar te gebruiken in heel hulpverlenersland. Heel Nederland moet die film zien. Ik heb dit niet zelf gezegd, hè? Zeggen nee, andere mensen nee, over de Ik, ik, denk dat ik maar goed, het, is een goede tip. Gezien. Laten we eerlijk zijn. Maar ik denk dat dat gewoon waar is. Want het, er is op dit ogenblik natuurlijk zoveel discussie over oudere mensen. En over hoe daarmee om te gaan. En hoe moeilijk het is voor mantelzorgers. Nou fijn, het hele scala aan opmerkingen wat er is over mensen met een haperend brein. Hè? Dus eh, inderdaad, Nederland zou het moeten zien. En Misschien dat ze het op tv nog een nou keer kunnen ja, er is van alles gaande. We gaan het gewoon allemaal meemaken. Het, het is in ieder ieder geval een film die mensen raakt, die heel veel doet. En het biedt troost. Het, het, het is, het is, je ziet eigenlijk een, een, blije film, zie je. Je ziet eigenlijk, en daar zijn heel veel mensen over verbaasd. Van dat er nog zoveel plezier eh, mogelijk is bij mensen zeg maar, met een haperend brein. Dat is voor ons een ander woord van, door dementie. Haperend brein vinden wij wat vriendelijk, maar we bedoelen, we hebben het, we over, we hebben het over dementie. Het is hier gezellig. Ja. <laughs> ik lees er nog een paar voor. Eh, dit was een opleider in de zaal. Er zat van alles in die zaal. Van een hoogleraar tot specialist oudergeneeskunde tot opleiders. Ik werk in heel Nederland en wil dit gaan gebruiken tijdens opleidingen. Een film om niet te vergeten. Als harten open zijn, dan is eigenlijk een voorwaarde, stroomt de liefde vanzelf. En deze film stroomt over van liefde. Het was mooi. Nou ja, het zijn allemaal superlatieven. Lief, liever, liefst, hartverwarmend en ontroerend. Zoek alsjeblieft de publiciteit. Dus nou, ja, heel fijn nou, dat, ik weer op de radio mag. Precies. Ehm, ja, ook heel mooi documentaire. Heel leuk om te zien hoe vrolijk iedereen is. Hè? En, dat, en dat gaat niet vanzelf. Dat heeft echt te maken met de methode, de benadering van Zandstroom. Ja, die wij de afgelopen zeven jaar ontwikkeld hebben. We gaan namelijk uit van mogelijkheden en niet van beperkingen. En mensen met, met een haperend brein, eh, met dementie, zijn eigenlijk 24 uur per dag bang. Zo moet je het eigenlijk zien. En wat heb je nodig als je bang bent? Eh, dat is een liefdevolle arm om je schouder. Vooral heel veel bevestiging, bekrachtiging in wie je bent. Al hang je, nou ja, hoe zeg je dat? Helemaal in de kreukels. Je blijft mens en elk mens heeft gewoon mooie eigenschappen. En, en ja, die zijn heel erg de moeite waard om daar de nadruk op te leggen. En dan gaan mensen open en gaan ze vertraagt het ziekteproces. Klinkt heel magisch, vinden we eigenlijk. Maar het is wel wat we gewoon zien bij zandstorm. Ze gaan functioneren in de community. Mensen die nog nooit een ander geholpen hebben, gaan anderen ineens helpen. Dus eigenlijk, ik doe dit nu nou ja, zeven jaar. En ik, ik wil eigenlijk al zeven jaar zo'n soort film. Omdat wij iedere dag eh, onder de indruk zijn van, van wat we zien en wat er gebeurt onderling tussen de mensen hoe, hoe, heb je zeg maar de basis van die film Hele goede eh, vraag. aangepakt? Ik, eh, want, nee, maar goed. Je, <laughs> ik stel heel goed. Ik wil hem al, nou ja, al heel erg lang. En, en uh, organisatie zeg maar, waar Zandstroom voor is, die, die hebben ongelooflijk geïnvesteerd in de verbouwing beneden. Ik weet niet of je het al gezien ja. hebben, een hele mooie ruimte erbij. En ik dacht als oprichter, coördinator van Zandstroom, ik ga niet nog een keer bij Zorgbalans aankloppen of ze nou alsjeblieft ook nog die film wilden betalen. Dus ik dacht, ik moet het op, op eigen kracht gaan doen. Nou, dat is een heel verhaal, dat ga ik nu allemaal niet vertellen. Dat was ook helemaal niet zo makkelijk. Ik ben bij bepaalde plekken geweest, stichtingen, en die wilden er allemaal niet aan. Vonden het niet Zandvoorts genoeg, eh, dus ik heb echt moeten leuren. Op een gegeven moment kwam een fantastische dorpsinwoner, woont hij vlakbij, Lisbeth, die zei... Ik ga jullie helpen. Binnen no time had ze 2000 euro bij elkaar gesprokkeld. Vervolgens kenden zij nog een paar mensen en de rest is geschiedenis. Dus uiteindelijk is de film eh, gefinancierd uit particuliere middelen. En dat vind ik het mooie van het dorp Zandvoort. Warm, hè? Het is warm, het is communitygeest. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik er echt helemaal in zat. Want ik, ben, ik kom uit Haarlem, <laughs> dus het duurt even voordat je... Nou ja, en nu, nu zien mensen van, van eh, ja, Marcel bijvoorbeeld, weet je wel, die kennen jullie vast ook wel. in ieder geval, die zegt, oh ja, dit doen jullie met onze mensen. Dat gevoel. En, en ja, mensen die, die, die weten jullie ook al die verhalen, die gewoon belangrijke functies gehad hebben. Directeur, noem maar op. En eigenlijk normaal gesproken, wat is normaal hè, zeg ik altijd, afgeschreven worden omdat ze niks meer kunnen. Ja, die zijn, komen bij ons tot leven. En waarom? Omdat ik zo'n persoon gewoon weer ga, we gaan zo'n persoon weer benaderen als directeur. Want hij heeft nog steeds die eigenschappen. Alleen je moet ze wel zien, je moet wel weten. Mooi voorbeeld is Peter. Ja, dat het is helaas, eh, ja, dat is, nou niet meer, maar dat was zo mooi dat op zijn afscheid. Dat is misschien wel goed om te zeggen. Er waren honderden mensen. Mensen stonden buiten. En het ging natuurlijk vooral over zijn prachtige werkende leven, hoe die als mens was. Ja. Maar wij stonden er allemaal met z'n vijven helemaal ontroerd. wat al die prachtige eigenschappen. Dat hij visionair was, dat hij charmant was, dat hij allerlei dingen kon bereiken. Dat heb, daar hebben wij ook nog eigenlijk enorm van genoten. Ja. Dus vervolgens heb ik een heel stuk op Facebook gezegd. Er zijn niet twee Peters, er is er maar één. Eén. Ja. Je, dus als, als wij meer als samenleving op die manier gaan kijken en voelen. Ja, dan wordt het leven in mijn ogen een stukje mooier. Ja, nou, ik, ik kom zelf van zorgbalans, ja, dat weet je. Ja, je bent oud-collega. ik heb ook eh, eh, een, mevrouw die aan de boulevard eh, woonde, ja, die ja. ook ja, eh, is overleden. bedoelt ook, ja. Een, een heel eh, ingewikkelde, moeilijk te benaderen dame, waar ik het wel redelijk goed mee kon vinden. want ze had enkelingen waar ze dan wel mee... Nou, die is daar toch een partij Ja, en dat is opgebloeid. Absoluut. en dat, en dat kwam echt, want wij realiseerden ons ook heel erg dat moeilijke gedrag. Maar zij had 40 jaar lang bij KLM gewerkt. Dus zeg maar, we zijn over haar moeilijke gedrag heen. Zouden we haar gewoon zeggen van jeetje, als je dat gedaan hebt, dat betekent dat jij een sociaal mens bent. Want anders kan je dat niet doen. Ze was mhm. op dat moment helemaal niet meer sociaal. Nee. Maar door iedere keer maar te benadrukken van, uh, we gingen haar eigenlijk helpen herinneren aan, aan wat voor mooie eigenschappen ze had. Ja, ja nou, fascinerend. Maar nou ja, zo kunnen we eigenlijk over iedereen wel ja, en we zijn, ik ben er zelf, eh, we zijn er zelf iedere keer van onder de indruk dat het de ziekte gewoon echt vertraagt. Dat het gaat om een nieuwe visie over, over eh, dementie, over mensen met een haperend brein. Het is natuurlijk een monsterlijke ziekte, laten we wel wezen. absoluut. Je gunt hem niemand, maar het is gewoon de realiteit dat we er steeds meer mee te maken krijgen. Ja, en het mooie is, eh, als, het dus, als het zover is, dan kan je er nog mee leven. Als die omgeving maar mee gaat bewegen. Eigenlijk is het een grote taak van ons, vind ik, als omgeving. En niet van de mensen met een haperend brein. Maar de mensen in de directe omgeving van die mensen met het haperende brein, doen die mee in wat jullie doen? Die Want ik hoor nu alleen maar. Nee, ja, ik heb veel te vertellen, dat kan ik niet in vier minuten. Maar die, die, dat is absoluut het idee. We hebben, wij zijn officieel heten we ontmoetingscentrum Zandstroom. In de wandelgangen zijn we een club. En we zijn eigenlijk een club voor iedereen. In de eerste plaats voor de mensen met een haper en brein. In de tweede plaats absoluut net zo belangrijk voor de familie. En we zien het liefst iedereen komen. Ik heb net dit schrift meegenomen. We doen bijvoorbeeld iedere maand Zandstroom open. Nou, dat is, het woord zegt het al. Eh, daar willen we de samenwerking met de familie verstevigen. Maar daar mag ook het halve dorp. Nou, niet allemaal tegelijkertijd. Ah, Iedereen mag meekomen. Eh, gewoon om te kijken en te voelen, wat doen we daar nou? Want mensen vinden dat soms lastig. Er is toch nog een drempel. Nou, kom gewoon kijken. Kom je vragen stellen. Ehm, zo. En de familie geven we, we ontwikkelen een training, zijn we mee bezig. Die mhm. is er eigenlijk al voor de familie. Want we realiseren ons heel goed. Eh, kijk, wij doen dat als professionals. Maar als je er als familie 24 uur per dag mee te maken hebt. Nou, ik kan je verzekeren, het is meer dan topsport. En dat is dan nog heel erg zacht uitgedrukt. Eigenlijk is het niet te doen. Dus dat is ook zo'n verhaal waarvan wij zeggen, dat, dat moet naar buiten. Dat uh, vroegtijdige of tijdige ondersteuning is zo ontzettend belangrijk. Maar de meeste lieve mensen zijn allemaal te lief. Die wachten te lang vanuit de gedachte dat je de ander misschien tekort doet of pijn doet als je hem naar zo'n club laat gaan. Maar eigenlijk is het het tegenovergestelde. Hoe eerder, hoe beter. Hoe eerder, hoe beter. Want als mensen te ver heen zijn, te veel van het padje af, dan wordt het voor ons ook lastiger. Terwijl daarom is het zo belangrijk, zeg maar, dat ik noem het maar even de buitenwereld. Ik hou niet zo van die hokjes, maar daarom is het zo belangrijk dat die buitenwereld binnenkomt. Kijk, we hebben nu heel vaak familieleden zeggen: Oh, wauw, we hadden nooit gedacht dat het zo leuk zou zijn. Weet je, dat er gelachen wordt, dat er humor is, dat mensen het mhm. fijn hebben. Dat, ja, dus die familie is een enorm. En dat is soms lastig, hè, want je bent al 61 jaar bij elkaar. Ja, en dan moet je, en niet zozeer van ons, maar als gevolg van de ziekte, moet je toch nog wat gaan leren. Ja. Bijvoorbeeld dat je spelenderwijs met elkaar omgaat. Dat je veel meer bevestiging geeft dan normaal. Nou ja, ja. ik kan wel doorgaan. Nou, dus Goed, ja, maar, we, kunnen hier nog wel een eh, uur over doen. ik weet dat eh, de intentie is eh, om die film door veel mensen te laten zien. Absoluut. Maar ook dat mensen zich aan konden melden om te komen. Hoe, zit dat met okay, die aanmeldingen? Voor aanstaande dinsdag zijn er absoluut nog enkele plaatsen. Ik weet niet, niet heel veel, maar er zijn zeker nog plaatsen. En aanmelden kan natuurlijk even door bij Zandstrom langs te komen maandag. Maar het kan ook via het e-mailadres. Zal ik dat geven? Ja, ik heb het hier staan. Uh, oh, j.joost.zorgbalans.nl Nee, die is, niet, die is verkeerd. Ergens dat is verkeerd. er is een foutje in de zand. In de, foutje ergens geslopen in, nou, een of andere krant. Dan hebben we dat nu Het is j. Joosten. Aha. Dus die EN moet achter. J.Joosten, apenstaartje, dus apenstaartje zorgbalans.nl. Ik heb mij volgens mij ook bij. Ja, jij staat op de lijst. Oh, dat had ik gezien, iedereen. Ja. en het begint om 7 uur. Uh, cinema Circus Zandvoort of ja. Circus Cinema Zandvoort. Gasthuisplein. Iedereen is van harte welkom. Mocht je niet kunnen, 21 maart in het toneelschuur, half elf. En 27 mei organiseren we vanuit Zandstroom een congres in Haarlem. En dan gaan we nog veel groter uitpakken. Met onder andere ook deze documentaire. daar horen wij dan graag van. Want dan kunnen we dan op dat moment weer eens even over praten. En dan kunnen we toch weer eens kijken of we de film ook nog een keertje kunnen vertellen. Precies. Daar kom ik graag nog een keer langs. Ja. Hartstikke goed. Nou, weet je Leontien, ik, eh, ik, ik verheug me enorm op die film. Ja, ik ben heel benieuwd. ja, ik, ik ben benieuwd. Maar ik eigenlijk voel ik het nu al. Om het maar even zo te zeggen. Omdat ik weet hoe warm het is en hoe fijn jullie met mensen omgaan. En eh, ja, Ehm, ik hoorde toevallig net op de radio, eh, dat gaat dan over muziek en het gaat over klassieke muziek. En je kunt perfect technisch spelen, je kunt heel mooie dingen doen, maar het gaat eigenlijk om een extra laag. Dan moet, als er, als, er moet een soort bezieling in zitten, je moet het voelen. Ja. Dat is eigenlijk, we, we, leren mensen ook weer een beetje voelen. Want heel veel mensen zijn dat gewoon kwijtgeraakt. En iedereen kan dat, of je nou hapert of niet. Maar veel mensen zijn dat gaandeweg in hun leven. Kunnen we ook eindeloze discussies over ja, ja, ja, En dat mag er gewoon allemaal weer zijn. Ja, ja dus en natuurlijk een geweldige professor eh, die met een mooi grijze bos haar ons dagelijks bijna uitlegt. ja. Eh, wat er allemaal met je hoofd gebeurt. Fantastisch. Die doet natuurlijk heel veel goed zeg maar, voor de kennis over het brein. En, en wat voor ingenieus apparaat het eigenlijk is. En dat het eigenlijk een wonder is. Je kunt het ook omdraaien. Het is een wonder dat het zo lang bij zoveel mensen goed gaat. Goed blijft ja. Die hele En, het mooie is dat hij altijd zegt, bewegen is zo belangrijk. Ja, maar beweging gaat dan in mijn ogen echt om letterlijke en figuurlijke beweging. Ja, ja dus dat begrijp ik. Dus echt ook je brein. Moeilijke dingen blijven doen. Gewoon jezelf uitdagen. En ook, dat is ook een misverstand, mensen met een haperend brein hebben geen rust nodig. Dat denken heel veel mensen. Hè? ja, papa, mama. Moet aan de gang. Nee, ze moeten aan de slag. Moeilijke dingen doen. Helpen met de afwas, helpen met groenten. Gewoon weer weer mens zijn, van betekenis zijn. Positief meenemen. Positief. En dan, dan, kan, dan kan er nog zoveel moois ontstaan. Wij eh, krijgen een seintje. Eh, Leontien, ik, zie jou eh, dinsdag. Ja, uh, nogmaals mensen, wie er geïnteresseerd is. Aanstaande dinsdag, Circus Cinema Zandvoort, Gasthuisplein. De film begint om 7 uur, dus wees er om kwart voor zeven en graag wel aanmelden. Want we en wel aanmelden. Ja. zorgbalans.nl Ja, Goed. Hartstikke goed. Veel Dank succes, wel. dankjewel. We gaan luisteren naar de eh, The Monkeys, I'm a Believer. out to get me. and I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given. saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Put out in my mind. then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Hooked out in my mind. Goed, we gaan, uh, we gaan verder. We hebben nu aan tafel Frauke van Tetterode. En die heeft een boek gemaakt met schilderijen, gedichten, verhalen, de gevoelens, de gedachten, de verlangens van 13 vikingvrouwen. Ben jij een viking? Nou, wel waar aan de kust, hè? Ja. <laughs> Nou, ik, ik zei je net dat, eh, dat ik het eh, internet heb afgespeurd naar... Eh, kijk, normaal krijg je gewoon hè, een boek en dan kun je op internet kijken... en dan krijg je er een verhaaltje bij je. Dan weet je van wat een beetje de inhoud is. Want nu, nu ik hierin kijk, snap ik het. Dat je dat niet kan doen. Dit, je moet dit boek zien. Ja, je moet het, zien. een boek om te zien. Ja, ja het is een boek om te zien. En, en eh, je hebt zeg maar bij je schilderijen, eh, bij elk schilderij is er een eh, gedicht of een verhaal. Klopt. Zo, zo en dat, dat vertaalt zich dan daarin. Ja, het boek begint met een basisverhaal. Over de mannen van die vrouwen die gaan op rooftocht, dus ze varen uit. die vrouwen blijven alleen achter. Net als het de vissersvrouwen Zandvoort achterbleven, zeg maar. Ja, ja. En ja, wat gebeurt er dan met die vrouwen? Die mannen zijn gewoon maanden weg wat gebeurt er nou in zo'n vrouwengemeenschap? En daar gaat het boek over. Dus het boek dat verwoordt eigenlijk de gevoelens en de gedachten en de ervaringen van die vrouwen die achterblijven. De hele jonge vrouw, de oudere vrouw, met al hun angsten en verlangens. Hoe, hoe, kwam je erbij om zeg maar, dan dat bij elkaar te doen? Want dat zijn eh, allemaal eh, eh, portretten, of nee, geen portretten. Ja, ja, eigenlijk wel, hè? Zijn portretten? Nou, uiteindelijk zijn het portretten geworden. Ja. Maar voor origine eh, schilder ik. Ja. En exposeerde ik de laatste drie jaar heel veel met vrouwen. En toen hoorde ik van de zomer een heel mooi verhaal. Door een vrouw verteld over dat de vrouwen vroeger de trommels sloegen. Want ze denken altijd dat de mannen de trommels sloegen, maar dat deden de vrouwen. Voor de mannen toch steunen in de jacht. En door dat verhaal werd ik heel erg geboeid. En toen kwam bij mij het idee op van ik kan mijn schilderijen ook binden aan Vikingsvrouwen. Want vrouwen zijn eigenlijk eh, de, wezens die achter de mannen staan. En, wat, ja, en daaruit komt het voort, wat gaat er om met die vrouwen? En wat gebeurt er met die vrouwen? Ja, ik, ik, ik zeg net al van, nu, ik begrijp het nu. Ik, ik zou het niet hebben kunnen snappen, maar nu snap ik het. Eh, het zijn prachtige eh, schilderijen. Zijn die in jouw bezit? Ja, het is, mijn eigen werk. Het is je eigen collectie. Alles? alles? wat erin staat? Eh, op één na. Die van, van Sissi, denk Ja, ja, ja, ja. Die, die zag ik even snel voorbij komen. Ik denk, ja, die is wel... Die hoort er wel bij. Maar die is dan niet van jou... Ja, maar ik heb een samenwerking met Sissi... Die de Sissi tentoonstelling in het Stadsmuseum heeft georganiseerd. Wat er nu nog steeds is. En zij heeft een stuk geschreven over de verbindenis van Sisi en de Vikingsvrouwen. Want Sisi was ook een krachtige vrouw. Ja, zeker. En morgen in het Zandvoortmuseum heb ik ook mijn boekpresentatie. En daarom staat er ook weinig op internet. Omdat het boek nog echt officieel gepresenteerd moet worden. Ja. En dat, dat is morgenmiddag? Morgenmiddag om 4 uur, aanvang half vier, Bij het Zandvoortsmuseum. Ja, en daar dus- zullen ook werken te zien zijn? Er zijn ook werken te zien. Niet allemaal die in het boek staan, nee, denk ik? Nee, niet allemaal. Een aantal. Ja. Een aantal zijn er te zien. Het doet, ja, nu ik dit boek zie, wat eh, eh, eh, Irene ook al zegt, nu begrijp je inderdaad waarom je dit niet kan uitleggen. Dit moet je inderdaad echt zien. het boek is dan na de introductie ook direct verkrijgbaar. Ja. En het zal vermoedelijk ook bij Bruna liggen. Je kan het bij Bruna bestellen. Bestellen, heel mooi. Het lijkt mij eigenlijk wel een heel leuk idee als je gewoon één van die dingen eens voorleest. Ja, gewoon goed. één van die en dan ook iets. Je mag het zelf kiezen. Kies er één en dan ook even vertellen welk beeld daarbij zit. Ik ga morgen ook een aantal eh, verhalen, gedichten uit dit boek voordragen. Ja. Dus ik kies nu eigenlijk voor eh, een verhaalgedicht wat ik niet ga voordragen. Heel verstandig. Heel goed. Heel goed. en ik vertelde al over, het gaat ook over de jonge vrouw. En de vrouw die ouder wordt, de vrouw die verliefd wordt. En de vrouw die geen doodgaat. En ik kies eigenlijk het verhaal voor, van de jonge vrouw. De jonge vrouw die net ontluikt, die, die net zichzelf ontdekt in het water als ze zich aan het wassen is. Het was. Het was het spiegelbeeld dat het meisje zich deed verwonderen was zij dat echt. Met blosjes op haar wangen glimlacht ze voorzichtig. Haar mondhoeken maken een kleine beweging omhoog. Onzeker trekt ze haar rechte wenkbrauwen op. Ze kijkt haar spiegelbeeld aan. Het spiegelbeeld staat verbaasd terug. Was zij dat echt? Ze heeft de neiging om zich af te keren, maar iets interageert haar. Voor ongeloof blijft ze kijken. Haar hart klopt. Het klopt. Haar adem is even stil. In deze leegte hervindt ze zichzelf. Ze voelt de kracht, de moed en de vastberadenheid door haar lichaam stromen. Met iedere ademhaling voelt ze zich sterker en groter. Ze richt haar hoofd omhoog. Ze kijkt naar zichzelf. Ze kijkt zichzelf recht aan haar schouders naar achteren getrokken met een rechte rug. Voelt ze zich, zich zo licht als een veertje en zo gegrond als een wortel. Is dit het moment? Het moment dat het bij haar doordrong. Is zij dat echt? Ze knipt oog naar zichzelf. Ze lacht. Ze lacht in al haar kracht. Hardop. Wetend dat ze er mag zijn, spreekt ze zich uit. Mooi. Heel mooi hoor. Mag ik even kijken naar het, eh, het schilderij wat daarbij oh, ja. hoort? Even kijken hoor. Het is een groen. Deze is Deze. het hè? Ja. Ja. ja, prachtig. Ja, dit is inderdaad, eh, dit is uit 2016 hè? Dat is dus, ja. Want je, hoe lang, welke werken heb jij hierin zitten? Vanaf wanneer tot wanneer? Ik geloof het alles is 2014 of 2015. Maar het meeste werk wat erin zit is van 2016 tot 2019. Ja, oké. Ja, dit is heel mooi. Eh, eh, twee vrouwen, twee verschillende vrouwen. Hè? Want dat is natuurlijk ook een beetje wat het spiegelbeeld geeft van de mens. Als je naar jezelf kijkt, het is niet altijd hetzelfde. Nee. Het is anders. Ja. Heel mooi. Goed, naast dat eh, je met het boek langsgekomen bent, zie ik hier nog wat interessante dingen op de tafel staan. Ja. Twee ronde kokers met wat koper eromheen en ja, iets waar muziek uit kan komen. Leg eens uit. En laat eens horen. Ik ga het ook laten horen. Ehm, ik ben afgestudeerd uh, eh, soundfulness, klankwerken. En morgen tijdens de presentatie gaan we met drie andere muzikanten eh, gaan we de presentatie begeleiden met muziek. En de verhalen en de muziek die verwezen samen tot één eh, ervaring. Mhm. Dus als je morgen komt, is het niet dat je alleen mijn verhalen hoort en mijn kunst kan zien, maar ook het gaat beleven. Ik heb bijvoorbeeld een, een Ocean Drum mee het gaat natuurlijk ook heel erg over de zee. En, en deze wordt verschrikkelijk mooi, de zee. je voorstellen. Als ja. ze vieren tegelijk muziek maken. Prachtig. Ja, Echt absoluut heel, heel mooi. En het is een rustige zee. Het is geen uh, Kira of eh, Dennis zee. <laughs> Eh, Dennis gaat nog komen. Ja, daarom. <laughs> ja, en aan de hand van de verhalen. Dat, dat, het, het heeft een begin en eind, de presentatie. En dan word je gewoon meegenomen. Verder heb ik een uh, sansula mee. Dat is het muziekinstrument. Dat je herkende als muziekinstrument. Ja. En dat is eigenlijk een Afrikaans instrument. Daar gebruiken ze het heel veel als ze gezellig met z'n allen aan dineren zijn op de veranda. Dan spelen de ouderen de sensula. Ik zie erop staan, prachtig. Soundfulness. Heeft dat ook iets met mindfulness? Nou ja, eh, het, komt wel overeen. Hè? <laughs> Mhm. soundfulness is een eh, opleiding die ik heb gevolgd. En het gaat eigenlijk uh, eh, leden om klankconcerten te geven of klankbehandelingen door verschillende instrumenten. En dan gaan mensen vaak gewoon echt in de rust met de ogen dicht. En dan neem ik ze mee op reis. Waardoor ze diep ontspannen worden of bepaalde dingen getriggerd kunnen worden die ja, toch eigenlijk verborgen zijn in je onbewustzijn, zeg maar. Ja. En dat kan ook herkenbaar zijn, want als je de zee bijvoorbeeld zou horen, dan kan je ook terugdenken aan die mooie dag eh, twintig jaar geleden. Dat gebeurt er ook mee. Het zijn eigenlijk reisinstrumenten. En daarnaast heb ik twee kussens mee. Dat zijn eh, uit Tibet komen deze, zijn windklokjes. Eh, we hebben overal in de tuinen van die windklokjes hangen. Of van die houten klokjes die je hoort in, eh, in de wind. Ja, dat kan soms buitengewoon irritant zijn. Zeker weer als Dennis zijn. <laughs> Eh, ja, ja, ja, ja. gaat. Ja. <laughs> daarnaast nemen we nog heel veel andere instrumenten mee. Heel veel. Dus ja, je komt morgen binnen, dan word je ontvangen. Zijn, zijn dat in feite dezelfde instrumenten, deze twee? Nee, het zijn andere... Eh, daar zitten andere, geluiden, in. vier soorten. De elementen van de natuur. Wind, aarde, eh, water, vuur. Oh ja, heel anders. Ja. ja. hoeveel eh, eh, elementen zitten er in één zo'n apparaat? Het is één element. Ja. Want je zou denken dat er vijf in zitten en, en dat die dus zeg maar met elkaar dat spel doen, maar het is dus één element. Er houdt eigenlijk een eh, kristalletje in aan het touwtje en in het, in het, zeg maar, in het kokertje zitten staafjes. En dan door het bewegen gaat het kristalletje tegen die staafjes aan. Ja, oké. En dan krijg je dit geluid. Ja, dus dan is, het in feite wel één, één ding, maar die staafjes, dat, is dan, dat zijn verschillende klanken. En daardoor krijg je deze klank. Ja. Heel bijzonder. Ik heb toch wel een idee dat je een bijzondere, strakke planning moet hebben. Je schrijft, je schildert, je doet aan muziek. Eh, hoe combineer je dat allemaal? Of gaat dat gewoon vanzelf? Het creëert zich vanzelf. Ja, je het vult wordt zwakker wakker en je begint gewoon. Ja. <laughs> Of je krijgt een idee, of je komt ergens en word je getriggerd. En ga je creëren, ja. Hoeveel, hoeveel tijd eh, spendeer je nog aan schilderen? Want je doet best wel veel. Het gaat een beetje om beurt. Want ik werk ook nog wel en ik studeer ook. <laughs> dus ik heb een, eh, vrij druk leven. Maar het, gaat eh, met vlagen alles. Ja. Nou. Ja, ik moet zeggen, ik vind het ontzettend leuk. Dus ik zou haast zeggen, uh, Zandvoorters, kom morgen naar het Zandvoort Museum. En dat is om half vier. Aanvang en om vier uur begint of het. Ja, gratis entree. Ja.